En ook een medisch patiëntendossier mag niet zomaar naar buiten komen. Maar Bruins maakt zich zorgen over medische apps en apparaten die gegevens bijhouden als gewicht, beweging, slaap en hartslag. Ook vragen instanties als verzekeraars steeds vaker om medische gegevens. De patiëntenorganisatie Nederland zegt in het AD dat patiënten nooit gedwongen mogen worden hun medische gegevens af te staan. En Bruins wil dat in de wet vastleggen. Britse kranten noemen het bereikte brexit-compromis een vernedering voor premier May. Ze heeft afgelopen nacht na lang onderhandelen met andere Europese regeringsleiders afgesproken dat de Britten uiterlijk 31 oktober de Europese Unie verlaten. Eerder noemde May uitstel langer dan 30 juni nog onacceptabel. Waarschijnlijk is er in haar eigen conservatieve partij veel weerstand... tegen de nu afgesproken verlenging van het brexit-uitstel. De Britse premier moet later vandaag tekst en uitleg geven in het Lagerhuis. Toezichthouder ACM onderzoekt of Apple concurrenten benadeelt in de App Store. Apple zou eigen apps voortrekken. Nederlandse nieuwsmedia klagen dat ze worden gedwongen om bij de verkoop van apps 30% commissie aan Apple te betalen. De toezichthouder doet mogelijk later ook nog onderzoek naar de App Store van Google. De geruchten over een staatsgreep in Sudan worden steeds sterker. Het leger zegt op de staatstelevisie dat er binnenkort een belangrijke mededeling komt. De radio draait marsmuziek. De laatste tijd is er steeds meer protest tegen president Bashir... die al 30 jaar aan de macht is. Dan het weer nog op veel plaatsen zon. In het noordwesten bewolkt en kans op een bui. Een koude noordoostenwind en het wordt een graad of 10. Morgen meer bewolking, kans op een winterse bui... en met 9 graden blijft het vrij koud.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 9 kilometer. Op eh, de A9 van Diemen naar Amstelveen. Bij Amsterdam-Zuidoost 3 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten vertraging op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen eh, Haarlem-Zuid en Battenverdorp. Op eh, de A9 een stukje verderop staat tussen Badhoevedorp en het AMC 8 kilometer.